Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft vijf verdachten opgepakt van een plofkraak vannacht in Dordrecht. Iets voor half vier werd bij een winkelcentrum in het oosten van de stad een pinautomaat opgeblazen. Getuigen zagen daarna mannen wegvluchten op een scooter. Op de Dordrechtse Randweg wist de politie de vijf verdachten aan te houden. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek bij het winkelcentrum. Het kabinet wil dat melkveeboeren specifieke enzymen aan het veevoer gaan toevoegen... waardoor de dieren minder stikstof uitstoten. Bronnen bevestigen dat dit een van de maatregelen is om uit de stikstofcrisis te komen. De melkveehouderij is de grootste bron van stikstofvervuiling. Als de uitstoot door het aangepaste veevoer daalt... zou die ruimte voor het opstarten van stilgelegde bouwprojecten gebruikt kunnen worden. DSM Nederland kan de enzymen leveren. De tientallen miljoenen euro's die dit kost... zouden voor rekening komen van het kabinet. Voor de tweede keer in een paar dagen is de Filipijnen getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag iets ten westen van de stad Davao op het eiland Mindanao. Dinsdag bij de eerste beving vielen zeven doden en meer dan 100 gewonden. Over slachtoffers of schade door de beving van vannacht is nog niets bekend. Twitter gaat politieke advertenties weren. Volgens topman Dorsey gebeurt dat vanwege het oneerlijke speelveld van sociale media ten opzichte van andere media. Met een automatisch leger aan nep-accounts en al dan niet verzonnen berichten kunnen volgens hem op sociale media verkiezingen sterk worden beïnvloed en daarmee de levens van miljoenen mensen. Het weer, het is helder. In het binnenland kan het licht vriezen. In de kustgebieden blijft het iets boven nul. Later vandaag zonnig. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden wel wat meer hoge bewolking. Maar het blijft droog. Vanmiddag is het fris. Het wordt een graad of 9.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 We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. You can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today, starting your life together in the I just came to be So baby, run away with me 17 and we got a dream To have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 And now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now uh, I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun don't set Starting life together in a different place And the love is all these ideas came to be So baby, run away now, run away now, run away now Run away now, run away now, He used to meet me on the east side used to meet me on the east side he used to meet me on the east side.